Michel Koenen met het NOS-journaal. In België is een passagierstrein achterop een goederentrein gebotst. Bij het ongeluk tussen Luik en Namen zijn drie mensen omgekomen. Negen mensen raakten gewond. Een aantal van hen verkeert in kritieke toestand. Spoorbeheerder Infrabel kan nog niet zeggen hoe het kan dat de twee treinen op hetzelfde spoor zijn terechtgekomen. De premies voor autoverzekeringen zijn flink gestegen, meldt vergelijkingssite Independer... Een eenvoudige WA-verzekering is op jaarbasis 89 euro duurder vergeleken met vorig jaar. Een stijging van 20 procent. En jongeren worden het hardst geraakt in de portemonnee. Zij betaalden eind vorig jaar nog gemiddeld 884 euro per jaar. Nu is dat meer dan 1000 euro. IS schiet mensen neer die de omsingelde Iraakse stad Fallujah proberen te ontvluchten. Dat stelt een Noorse hulporganisatie veel mensen proberen de stad te ontvluchten via de rivier de Eufraat. Een moeder, haar twee kinderen en een man verdronken bij een vluchtpoging. Het Iraakse leger heeft verder een massagraf met ongeveer 400 lijken gevonden ten noorden van Fallujah. Bijna de helft van de NS-conducteurs maakt dagelijks gevaarlijke situaties mee... doordat reizigers na het vertreksignaal nog proberen in te stappen. Dat blijkt uit een enquête van de NS. Mensen steken hun voet of zelfs kinderwagen tussen de deur... Ook houden reizigers de deur met kracht open voor mensen die nog snel in willen stappen. Daardoor ontstaat vaak onnodig vertraging, zeggen conducteurs. En Hillary Clinton heeft de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen, voorspellen Amerikaanse media. Volgens persbureau AP heeft ze nog minder dan 30 gedelegeerden nodig om de democratische nominatie in de wacht te slepen. En Clinton voert campagne in Californië, daar zijn morgen voorverkiezingen. Het weer nog, het wordt opnieuw zomers warm met maximaal 28 graden. In de middag kans op stevige onweersbuien met hagel en lokaal mogelijk wateroverlast. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Na een ongeluk bij Vianen, 12 kilometer, bijna een half uur vertraging. Maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude 11 kilometer. Vertraging een kwartier. Geldt ook voor de A6 richting Muiden bij Muidenberg 8 kilometer.